down the tempo of the music show you ze gaan vertellen wat er moet gebeuren nu de Kamerverkiezingen achter de rug zijn. Aangenomen wordt dat er een verkenner wordt benoemd die gaat kijken welke partijen een coalitie kunnen vormen. Vanmorgen werd er bij de fracties feest gevierd of getreurd afhankelijk van de uitslag. 99% van de stemmen is nu geteld. Het is onzeker wat er gebeurt met de restzetel die naar de Partij voor de Dieren leek te gaan, die daarmee op vijf zetels zou komen. 50PLUS maakt er net zoveel kans op. Bij een schietpartij op een middelbare school in Gras in het zuiden van Frankrijk zijn zeker twee mensen licht gewond geraakt. Dat meldt de Franse zender BFM TV. De autoriteiten verstuurden meteen een sms'je waarin werd gewaarschuwd voor een terroristische aanslag. Maar kort daarna zei de politie dat het nog te vroeg was om daarvan uit te gaan. Volgens de Franse zender is het hoofd van de school beschoten. Er is een verdachte aangehouden. Er wordt gezegd dat de schutter verschillende wapens bij zich had en mogelijk had hij een handlanger. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. In 2015 waren het er iets meer, 1,25 miljoen. Vooral Syriërs vroegen vaak om een status, gevolgd door Afghanen en Irakezen. In ongeveer de helft van de gevallen kwam een aanvraag vanuit één van die drie landen. Duitsland kreeg de meeste asielaanvragen. Zo'n 60% van het totaal kwam daar binnen. Dat komt mede doordat migranten die al in 2015 in Duitsland aankwamen... pas in 2016 een asielverzoek indienden. In Nederland vroegen vorig jaar ruim 19.000 mensen asiel aan. Veel minder dan de 43.000 in 2015.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 zijn we alweer terug met het tweede uur van deze speciale matchbox. Nog een uur lang tips van Willem. We gaan zo meteen beginnen met de Stray Cats en de Runaway Boys. En daarna de Cats met Diana. Ja, ja, daar horen we straks wat meer van, denk ik. Veel plezier het komende uur. show. My heart is beating faster every time I see you go, my Diane. Come take my hand. do de Cats met het mooie nummer Diana. Deze keer niet gezongen door Piet Veerman, maar door Kees Veerman. En wat mij persoonlijk betreft hoor ik liever Kees dan Piet. Maar goed, smaken verschillen. <laughs> We gaan verder met een nummer van Mink Teveel. En het is een nummer wat geschreven is door Arthur Alexander. En het is een Amerikaanse blueszanger. Eh, die is ook van invloed geweest op zowel de Beatles als de Rolling Stones. En die heeft dit mooie nummer geschreven eh, voor, eh, hoe heet hij ook alweer? <laughs> ik ben het even kwijt. You better move on. Ja. <laughs> asked me to give up the hand of a girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. te veel met eh, You Better Move On. We gaan verder met de Rolling Stones en een wat minder bekend nummer. En dat heet Fancy Man Blues. A Man Blues. Wat een geweldige mondharmonica speler is Mick Jagger. Ja, niet, alleen, niet alleen een fantastische zanger, maar ook dat. Kan hij ja, en dat hoorden we laatst natuurlijk op Blue and Lonesome. Hun laatste LP, laatste CD. Daar speelt hij ook fantastisch mondharmonica. En dit nummer was alweer uit, laten eens kijken. Oh, dat weet ik niet eens. Ik denk uit 1990 of zo. iets, in, iets in die buurt. <laughs> Ongeveer. Ongeveer. We gaan verder met een nummer van eh, Boston. En dat heet A Man I'll Never Be. If I said what's on my mind, you turn and walk away, disappearing way back in your dreams. It's so hard to be unkind, so easy just to. mogen zeggen, indrukwekkend. Indrukwekkend mooi. Het was Boston met A Man I'll Never Be. Okay. wat we hierna gaan draaien is ook heel erg mooi, maar toch van een iets ander kaliber. <laughs> het is van een band die komt uit, uh, uit Beverwijk en ze bestaan al ruim 55 jaar. Dat is niet voor te stellen. Ik heb ze diverse keren live mogen aanschouwen en, en, en ze spelen nog steeds fantastisch. En het nummer wat we nu gaan draaien is All Right, All Right. En hoe heet de band? Oh, vergeet ik helemaal. De Bintangs natuurlijk. stevige nummers gaan we het zo meteen wat eh, rustiger aandoen. <laughs> een hoop herrie, maar wel mooi. Ja, herrie. herrie. <laughs> mooie ah, herrie. Oké. Het nummer gekozen hebben ze een nummer van Paul McCartney. Nou, dat is op zich al moeilijk om te kiezen. Want die man heeft zo verschrikkelijk veel mooie muziek geschreven en gezongen. Maar ik heb gekozen voor een heel rustig nummer. Dat heet Little Willows van het album uh, Flaming Pie. En Paul McCartney heeft dat geschreven als, als eerbetoon aan de veelste jonge overleden ex-vrouw van Ringo Starr, Maureen Cox. En het nummer... Ja? Nee, ja. ga door. Little Willow, maar dat had ik geloof ik al gezegd. Ah, oké. Okay. little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody wants you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love. Take your love away. No one's out to break your heart. It only seems that way. Hey, sleep, little willow. Peace gonna follow time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever, always came too soon. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, bend, little willow, wind's gonna blow you high hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. was Little Willow van Paul McCartney. Het volgende nummer wat voor u gaan draaien heeft toch ook een enige Beatle-relatie. En eh, het is een nummer eh, van Vicky Brown, Het heet Leila. En er wordt prachtig slide guitar gespeeld door George Harrison. Dus hier komt Vicky Brown. It was a cold 看。 dit was Vicky Brown met het nummer Lou Leila... met op slidegitaar George Harrison. Had een beetje Hawaiiaanse invloed, toch? Eh, eh, ja, kun je wel zeggen. <laughs> <laughs> Lou Leila. Past wel mooi bij dit, eh, deze mooie zonnige dag. Zonder meer. Volgende nummer is het nummer San Francisco Bay Blues. Dat is een nummer dat is, nou, ik weet niet hoeveel mensen gecoverd. Onder andere ook de Paul McCartney, om maar wat te noemen. Het is een nummer oorspronkelijk uit 1954 en gezongen en gespeeld door Jesse Fuller. En wij draaien nu de uitvoering van Eric Clapton Unplugged. Dit was Eric Clapton met San Francisco Bay Blues. Eh, we gaan zo meteen een nummer draaien van, eh, van, de, van Crickets. Dat is natuurlijk de begeleidingsband van Buddy Holly uit, uit de 50 jaren. En ik heb dat nummer gekozen omdat het een van de favoriete nummers is van mijn lieve dochter Danielle de Zwart. Die zit, als het goed is, nu te luisteren. En van haar draaien we het volgende nummer. En dat is Forever in Mind. had trouble with your other lovers. They said they loved you and said goodbye. So I don't blame you if you view my intentions with a skeptical eye. All you've known is just sunny day lovers. They left when they saw a cloud in the sky. waren de Crickets met Forever in Mind. En ik hoop dat Danielle heeft kunnen luisteren. Het volgende nummer gaan draaien is een nummer met vele herinneringen. Zowel van Bart van der Meer als, als van mezelf en nog wat andere mensen. Het is een nummer, een minder bekend nummer van Elton John. En het heet uh, Club at the End of the Street. <laughs> shakes out the drum, and the light of the moon is the bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shape. En over een paar weken ga je alweer naar Oostenrijk. Ja, dit is een nummer dat is onlosmakelijk verbonden met Oostenrijk. Ja. Het is eh, heerlijk. Aan de Kloopijner Zee. Kloopijner Zee. Zee, ah, jawel. <laughs> We gaan weer eh, een ander nummer draaien uiteraard. Het is een nummer van Tom Petty en de Heartbreakers. En het heet eh, Into the Great Wide Open. high school. You went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. This guy never said it, always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wild. dat was Tom Petty met de Heartbreakers. <laughs> ja, waren wat technische, technische strubbelingen. Dus eh, <laughs> vandaar enige, enige hilariteit. We, gaan dan weer toe naar het laatste nummer volgens mij. Ja. En het is een nummer eh, wat misschien wel toepasselijk is... in het kader van de verkiezingen die net geweest zijn. En het is een nummer van Tin Lizzy. Of Thin Lizzy heet het eigenlijk. En het heet Don't Believe a Word. En dat had je niet zomaar uitgekozen? Eh, nee. Want... <laughs> We gaan er verder niet op in. Nee. over. Dus we kunnen even rustig eh, afscheid nemen van Willem. Ik, wil iedereen bedanken die, eh, die geluisterd heeft. Ik hoop niet dat de muziek eh, af en toe een beetje te, te heftig geweest is. Nou, voor mij niet in ieder geval. <laughs> en dat is eigenlijk het, het draaipunt. Hè? Het draaien, ankerpunt. Zo is dat. Als ik het maar goed vind. Dan... <laughs> Nee, hartelijk bedankt voor deze heerlijke twee uur. Graag gedaan, ik vond het erg eh, leuk. Ja, en we gaan het vast nog wel een keer doen. Maar je gaat eerst lekker een paar weken naar Oostenrijk, toch? Eh, ja, een week of zes ongeveer. Ah, precies. Krediet <laughs> daarvan, hè? Dankjewel. En, en bedankt. Eh, oké, tot ziens. Hoi. Doei.